Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Krijgen we nieuwe coronamaatregelen? Het kabinet hakt vandaag die coronaknoop door. De ministers overleggen vanochtend over het advies van het Outbreak Management Team. Een dagje winkelen of uit eten gaan, dat kan je waarschijnlijk blijven doen. Maar bij het stappen kan wel het een en ander veranderen, vertelt verslaggever Wilco Boom. Je moet eerder denken aan clubs, aan, aan discotheken, aan feestcafés... waar geen afstand kan worden gehouden, waar jongeren dicht op elkaar staan... en het virus dus ongestoord kan overspringen. Ja, en dat zou dan kunnen betekenen dat het testen voor toegang... Hè, dat je dus eerst een negatieve test moet hebben... voor je naar een club of een disco eh, kunt... dat dat voorlopig in, eh, in de ijskast gaat. Misschien is er vanavond weer een persconferentie. Vandaag worden de twee mannen voorgeleid... die zijn opgepakt voor het neerschieten van Peter R. de Vries. De rechtercommissaris beslist of ze langer blijven vastzitten. De situatie van Peter R. Vries is nog altijd onveranderd... liet de familie gisteravond weten aan RTL Boulevard. Veel blijft onzeker. Er zal tijd overheen gaan voordat er meer duidelijkheid komt. We zijn blij met de goede zorg die hij krijgt. De familie en partner. Dus het is echt een moment van afwachten en duimen draaien. En ja, er moet dus tijd overheen gaan. Dat is het. In de Westerkerk in Amsterdam wordt vanaf drie uur stilgestaan bij de aanslag op Peter R. de Vries. Je kan daar langskomen om een kaarsje aan te steken. Tweede Kamerleden moeten hun bureaustoelen, notitieboeken en paperclips bij elkaar rapen... want vandaag begint hun verhuizing van het Binnenhof. De Tweede Kamerleden vertrekken naar het gebouw waar vroeger het ministerie van Buitenlandse Zaken zat. Het zal wel flink wennen zijn, denkt dit D66-Kamerlid. Het is, het is heel veel beton, eh, het is allemaal strak, het is wit, het heeft eigenlijk nauwelijks kleur. De verbouwing duurt dik vijf jaar en het heeft misschien toch ook wel voordelen om even ergens anders te zitten. Ik denk wel dat de airco beter is. bijvoorbeeld, het is hier nu een mooie zomerse dag. De verwarming, mijn, mijn, radiator daar, die staat te loeien. Die kan, die kan ook niet meer uit. dus <laughs> dat is maar één voorbeeld van dat het ook echt wel nodig is dat we iets eh, gaan doen. Brandveiligheid is hier niet oké. Moet van alles gebeuren. Het weer, af en toe zon. Vanmiddag kan op een paar plekken een buitje vallen. 20 tot 24 graden vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Rotterpolderplein 3 kilometer met ongeveer 10 minuten extra reistijd.